Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de GGD hebben zich inmiddels 6500 mensen gemeld... die willen helpen bij het zetten van boosterprikken. Organisaties, mensen en bedrijven kunnen zich sinds gisteren melden... op een speciale site van de GGD. Kort nadat die online was gegaan waren er al 1500 aanmeldingen. De GGD zegt geraakt te zijn door de hoeveelheid mensen die willen helpen. De aanmelders komen volgens de organisatie vanuit alle hoeken van de samenleving. In Wenen hebben meer dan 40.000 mensen meegedaan aan een protest tegen de coronamaatregelen. Ze demonstreerden tegen de lockdown in Oostenrijk en tegen de vaccinatieplicht, die daar in februari ingaat. De politie zette 1200 agenten in om het protest in goede banen te leiden. Meerdere betogers zijn opgepakt, onder meer voor het gooien van vuurwerk naar de politie. De Franse Republikeinen hebben de centrumrechtse politicus Valérie Pécresse verkozen tot hun presidentskandidaat. Ze kreeg ruim 60% van de stemmen. Het is voor het eerst dat een vrouw namens die partij meedoet aan de Franse presidentsverkiezingen. Op het partijcongres zei Pécresse dat ze vandaag denkt aan alle vrouwen in Frankrijk... en er alles aan zal doen om te winnen. Frankrijk heeft nog nooit een vrouw als president gehad. De verkiezingen zijn in april volgend jaar. Waarschijnlijk stelt president Macron zich ook weer verkiesbaar. In een huis in de buurt van Berlijn zijn vijf doden gevonden. Het gaat om drie kinderen van 4, 8 en 10 jaar en twee volwassenen. De slachtoffers hebben allemaal schot- en steekwonden. Wat er precies in het huis is gebeurd is niet bekend. De lichamen werden rond het middaguur gevonden. Eerder op de dag kreeg de Duitse politie een telefoontje binnen... van iemand die de bewoners van het huis al een tijdje niet meer had gezien. Het weer vanavond en vannacht kan er nog een enkele bui vallen. Het koelt af naar 1 tot 3 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met, buiten, met buien en in het noorden kans op natte sneeuw. Het wordt dan maximaal 6 graden. In de komende week blijft het vrij grijs en kil. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velzen een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar 10 minuten.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 But it's been a couple weeks now and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pulled myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well.